Levi van Eck met het NOS-journaal. België laat op 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk omdat veel Belgen zich al hebben laten vaccineren. In cafés en restaurants vervallen de afstandsregels. Het maximum aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen komt te vervallen... en er geldt geen thuiswerkadvies meer. Op 1 oktober mogen ook de discotheken weer open. Ook werd bekend dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers in de zorg... In België is 68% van de bevolking volledig gevaccineerd. De Amerikaanse autofabrikant General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. In de accu van de elektrische auto zit een fabrieksfout waardoor brand kan ontstaan. Het euvel werd vorig jaar oktober ontdekt nadat meerdere Bolts in brand waren gevlogen. Toen volgde een terugroepactie van alle auto's ouder dan 2019... maar onlangs ontstond ook brand in een jonger model... Het gaat om 140.000 auto's die worden teruggeroepen. General Motors trekt er anderhalf miljard euro voor uit. De VS en het Verenigd Koninkrijk straffen negen Russen... die een rol zouden hebben gespeeld bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny... een jaar geleden. Ze krijgen reisbeperkingen opgelegd en kunnen niet meer bij bezittingen in het VK in de VS. Volgens de Britten en Amerikanen zat de Russische veiligheidsdienst FSB achter de vergiftiging... De Russen hebben dat altijd ontkend. Aan de Zeelse kust is een dode witflankdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden op de plaat van Baarland in de Westerschelde. Het is onduidelijk waardoor hij is doodgegaan. Het is bekend dat witflankdolfijnen voorkomen in de Noordzee... maar bij de Nederlandse kust worden ze bijna nooit gezien. De laatste keer dat er een aanspoelde was in 2008. Het weer. Vannacht kunnen er verspreid over het land mistbank ontstaan. Het af naar een graad of 13. De komende dag breekt de zon geregeld door en dan wordt het 23 tot 25 graden.